Daarna gingen ze er vandoor. Na een wilde achtervolging werden ze opgepakt in een weiland in Broek in Waterland. HT5-verslaggever Ronald Olsthoorn volgt de zaak. Het Openbaar Ministerie zegt eh, dat zij niet eh, alleen schuldig zijn aan een eh, gewapende overval. Tijdens die vlucht en ook tijdens de overval al is er met automatische wapens, Kalashnikovs, geschoten. En het OM zegt eh, dat er eh, ja, ook gericht is geschoten op politieauto's en agenten. Het OM verdenkt de verdachte daarom van poging tot doodslag. Bij de overval werd voor zo'n 15 miljoen euro buitgemaakt. Een deel daarvan is nog altijd spoorloos. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is op bezoek in Oekraïne. Hij zit in Kiev nu wel in een schuilkelder. Het luchtalarm ging af vanwege knallen in de buurt. Voordat ze de schuilkelder in moesten beloofde de minister extra steun aan Oekraïne voor onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden. De man die gisteren in België met een touringcar achter op een vrachtwagen reed... had de file niet gezien. Dat zou die tegen de politie hebben gezegd. Volgens het onderzoek zat de chauffeur niet op zijn telefoon... en ook had hij geen drugs of alcohol op. De touringcar zat vol oude Nederlanders die onderweg waren naar de Spaanse zon. Verschillende mensen raakten gewond. En het CBS kwam vanmorgen met de nieuwste cijfers over de economie. De optelsom van alles dat er in Nederland wordt verkocht en uitgegeven. En na wat goede kwartalen is de economie dit keer wat gekrompen met 0,2 procent. Dat komt vooral doordat er weinig wegen en huizen worden gebouwd. Want wij, consumenten, geven zelf nog steeds veel geld uit, zegt mijn collega Nick Wouters. Met al die berichten over de hoge energieprijzen zou je haast denken dat niemand meer geld heeft om uit te geven. En dat is voor sommige mensen zeker het geval. Kijk maar eens naar die berichten over de voedselhulp in Nederland die steeds meer nodig is. Maar bij heel veel mensen ook niet. Die kopen er nog op los. Die geven het uit in restaurants, cafés, aan reizen, attractieparken, festivals. Het is geld wat ze misschien in de coronatijd op de spaarrekening hebben gezet. En de bodem daarvan is nog niet in zicht. Het weer. Vanuit Zeeland komen er buien over het land. Het is een graad of 13. Morgenochtend in het noordoosten nog wat laatste buien. Verder een mix van zon en wolken. En het wordt dan zo'n 12 graden. ZFM. Verkeersupdate.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 I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. she's got you hypnotized. Ik wil liever blijven naast jou Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling My phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen drukt tot dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?